Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de miljarden euro's die het kabinet uitgeeft aan de woningnood... deels verspild geld is, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Deze onderzoeker zegt dat er tot nu toe 1,4 miljard euro is uitgegeven. Dat was bedoeld om sneller te bouwen, meer te bouwen en betaalbaar te bouwen. Ja, en onze conclusie is dus dat het niet leidt tot snellere woningbouw. Waarschijnlijk ook niet tot meer woningbouw en wel tot eh, meer betaalbare woningbouw nou ja, als je bedenkt dat alleen dat laatste doel dus eigenlijk aantoonbaar gehaald wordt... is dat natuurlijk een teleurstellend resultaat. Woonminister Keizer is niet van plan om te stoppen met de subsidie. Ze vraagt zich af of de onderzoeksmethode van de Rekenkamer wel helemaal klopt. Er hebben vannacht weer te veel asielzoekers in het aanmeldcentrum van Ter Apel geslapen. De afspraak is dat er maximaal 2000 mensen mogen verblijven. Vannacht waren er 120 te veel. Dat is het hoogste aantal sinds vorig jaar oktober. Voor elke dag dat er te veel asielzoekers zijn... moet het COA een boete van 50.000 euro betalen. Die is inmiddels opgelopen tot 700.000 euro. En balen voor mensen die vanochtend een theorie-examen voor hun rijbewijs moesten doen. Door een landelijke storing bij het CBR werkten de examencomputers niet. Zo'n 400 mensen konden hun theorie daardoor niet doen. Zij moeten een nieuwe afspraak inplannen. Inmiddels werkt alles weer. De voetbalbond van El Salvador heeft een boete gekregen... voor de racistische drek waar spelers van Suriname mee te maken kregen. Begin deze maand speelden de twee landen tegen elkaar in de WK-kwalificatie. Oud-Ajax-keeper Stanley Menzo is bondscoach van Suriname. En hij vertelde na afloop wat zijn team over zich heen kreeg van het publiek. De dingen die er geroepen worden tegen ons, dat, was, eh, dat past niet meer in deze tijd. Ehm, van, van leger tot aap, ja, daar hadden mijn eh, spelers ehm, best wel problemen mee. De bond van El Salvador moet 53.000 euro betalen. Ook mag er bij de volgende thuiswedstrijd van het land minder publiek op de tribune zitten. En dan krijg je het weer nog in het oosten en noordoosten dichte mist. Als die helemaal is opgetrokken, een beetje van alles wat. Wolken met kans op een enkele bui, maar er is ook veel zon bij 16 tot 19 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden West en Muiden staat 5 kilometer file. Vertraging 10 minuten. 10 minuten extra ook op de A2 Utrecht Amsterdam tussen Amsterdam Zuidoost en Knopen Amstel in 4 kilometer file. A2 Amsterdam Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 2 kilometer file. Op de A10 Koenplein richting Knopen Amstel 3 kilometer file bij Knopen meer door de werkzaamheden. Eh, tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Oud-Zuid richting Knopen Amstel 7 kilometer langzaam rijden...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 In deze aflevering heb ik een zorgvuldig samengestelde lijst met allemaal songs die op een eigen manier met regen te maken hebben. Ik heb deze songs verdeeld in blokjes van drie, elk met een unieke sfeer en boodschap. Laten we samen deze muzikale reis door de regen maken. Rain in May van Max Werner vangt de essentie van de lente, waar regen zowel verfrissend als melancholisch kan zijn. Het roept beelden op van nieuw beginnen maar ook van verloren liefde. de openingssong een nostalgische terugblik op de sombere dagen van juni. De Kings weten perfect de combinatie van regen en verdriet weer te geven. September Rain brengt een gevoel van verwarring en verlangen naar de zon, terwijl de regendruppels in september vallen. Het is een emotionele reis die de luisteraar meeneemt in de diepte van de herfst. Komodo en Howard D. zijn de vertolkers. suddenly to gray. The cherished things are perishing and buried in their tomb. it's the butterfly. The elves and gnomes were hunched in fear, too terrified to cry. The reckoning was beckoning, they're living to their doom. There was no hope, no reasoning. summer skies, memories remain Triple Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. Een ironische kijk op het leven in Californië. Waar de zon altijd schijnt, maar de echte problemen verborgen blijven. Deze song herinnert ons eraan dat zelfs in de zonneschijn er altijd schaduw is. On board a westbound 747 Didn't think before deciding what to do All that talk of opportunities TV breaks and seems Never Rains van Dire Straits benadrukt de thema's van teleurstelling en de onvoorspelbaarheid van het leven. De regen symboliseert de momenten waarop dingen niet gaan zoals gepland. profiteers for to help you out. Well, with friends like that, baby, good friends you had to do without. And now they've taken the chains and the gears from off your merry-go-round. Oh, and it never rains around here. they let you down. See, the faster they are, baby, the faster they get out of town. They're will leaving makeup stains and the tears will climb. Yes, and it. destiny. Yeah, they came around here asking after you. In the shadow of the wheel of fortune, you're busy trying to clear your name. You say I may be guilty, yeah, that may be true, but I'd be lying if I said I was to blame. we could have been major contenders. We never got no money, no breaks. about beggars. You can't complain about the rules. Well, you know what to say about beggars. You know who's the first to blame is tears. You never gave a damn about who you pick up. And legally bleeding on the ground. You screw people over on your way up. Thought that you were never coming down your screen prachtig nummer over het verlangen naar regen als een manier om verdriet te verbergen. De emotie in de stem van de zanger maakt dit nummer onvergetelijk. The Temptations met I Wish It Would Rain. future. My life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I know to you, it might sound strange, but I wish it would rain. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. God, so badly, I wanna go outside. But everyone knows that a man ain't supposed to cry. Listen, I gotta cry, cause crying eases the pain, oh yeah. People, this hurt I feel inside, words could never explain. I just wish it would rain. tear-stained face pressed against the window pane. My eyes search the skies, desperately for rain. Cause raindrops behind my teardrop, and no one will ever know that I'm crying, crying when I go outside to the world outside my tears. Triple Play. Muziek voor alle seizoenen. Met zijn herkenbare stem brengt Randy Newman een gevoel van onvermijdelijkheid en hoop. Zelfs in de moeilijkste tijden. Here Comes the Rain Again van de Eurythmics combineert synthpop met een emotionele lading. De regen wordt een symbool voor verandering en de cyclus van het leven. Broken windows in empty hallways pale dead moon in a sky street with gray. Human kindness is overflowing, and I think it's going to rain today. That's the way to treat a friend. Triple play, triple play, triple play, triple play. optimistische kijk op de regen, waarbij het een kans biedt voor vernieuwing en groei. De melodie van Supertramp is aanstekelijk en nodigt uit om mee te zingen. is een programma boordevol afwisseling. Reggae-invloeden die de luisteraar meeneemt naar een tropisch eiland... waar de regen een romantische sfeer creëert. Dat het daar ook kan regenen, daar weet Betty McLean alles van. Keep Fallen On My Head is een tijdloze klassieker die de vreugde van het leven viert, ondanks de uitdagingen die het met zich meebrengt. De regen wordt hier een symbool van optimisme. Met Just Walking in the Rain vangt Johnny Ray de essentie van eenzaamheid en verlangen. De regen versterkt de emotionele impact van de tekst, waardoor het een mooie luisterervaring is. too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job walking in the rain. nostalgie van afdruipt. The Weather Girls met slecht weer, It's Raining Man. Een opzwepend nummer dat de regen viert als een kans voor plezier en feest. dat je genoten hebt van deze muzikale reis door de regen. Elk nummer heeft zijn eigen verhaal en emotie. En samen creëren ze een unieke ervaring die ons herinnert aan de schoonheid en de complexiteit van het leven. Of je nu in de regen loopt of binnen zit met een kopje thee, deze nummers zijn perfect voor elke gelegenheid. Tot de volgende keer en laat de muziek je altijd vergezellen, ongeacht het weer. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling! happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. And the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. Yada, yada, yada, yada.